Dat ligt buiten levensgevaar in het ziekenhuis. Alle vijf de slachtoffers zaten in één auto. Door een nog onbekende oorzaak botsen ze tegen een andere auto aan. Daarin zaten drie jonge mannen. Een van hen, de bestuurder, is opgepakt. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De weg is afgesloten voor onderzoek. Ook zijn twee afritten van de A17 bij Roosendaal-Noord dicht. Burgemeester Halsema van Amsterdam wil de bevoegdheid om de komst van geldautomaten op risicovolle plekken in de stad tegen te houden, zegt ze bij AT5. Komt door de tientallen plofkraken in de stad in juli en augustus. Er raakte niemand gewond, maar panden beschadigden flink. Maar de gemeente mag wettelijk gezien die automaten niet weghalen of weigeren en dat wil Halsema nu dus wel kunnen. In het huis van de Amerikaanse oud-president Trump heeft de FBI dik 30 dozen en containers met overheidsdocumenten gevonden, heeft justitie bekendgemaakt. Tientallen documenten waren geheim, sommige hadden het hoogste geheimhoudingsniveau. Justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen tegen Trump, omdat hij mogelijk de wet heeft overtreden door die documenten thuis te bewaren. En de Oranje Dames kwamen vanavond voor het eerst met hun nieuwe bondscoach Andries Jonker in actie. In Zwolle speelde ze een oefenwedstrijd tegen Schotland. Speelster Fenna Kalma had haar debuut. Ze mocht voor het eerst meedoen met het nationale elftal. Verslaggever Suus van Kleef was erbij. En de rebound stond Fenna Kalma dus op de juiste spits. Een echte spits moet ik daar ook eh, bij zeggen. Zij wees even naar boven naar haar overleden vader. Die eh, ja, zij elke, altijd gedenkt bij een doelpunt. En nu dus ook. Haar debuut maakte ze vandaag. En die luisterde dus op met een doelpunt doelpunt. Ja, Kalma er dus eentje in. Het werd uiteindelijk 2-1. Maar hoe leuk de winst ook is, dinsdag gaat het om het Echi. Dan spelen de Oranje Vrouwen de WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland. Bij winst gaan ze door naar het WK. Het weer, vannacht zijn er opklaringen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen flink wat zon. In het zuiden is er kans op een bui.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 Nu shit, ik zit rechts zonder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek? Ja, we flexen. Het is boef op de trek, denk ik dat ik om de shine geef.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 Saw you was nervous, I thought it was cool. Until I found out that his mom made the food. It was good though. Boy number two had a beautiful face. highly agreed to go back to his place. His wife really had some impeccable taste. She was sweet. Though. I've been on this ride. feelings I'm probably gonna hurt your feelings I'm probably gonna hurt you Boy number 12 had a look in his eye Bought up his ex and he started to cry Told me he loved me the very first night oh, knew? Who knows what I'm in for with Boy number I can't keep counting anymore I've been on feelings I'm probably gonna hurt you Got a weekend in paradise And I'm probably gonna never call you I'm probably gonna hurt you I got big plans to take care of you I just need to borrow $10,000 I'm probably gonna hurt you I got a lake house and question is what took you so long?